wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Europese Unie en Latijns-Amerikaanse landen hebben hun conflict over invoertarieven voor bananen bijgelegd. Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan de zogeheten bananenoorlog. Landen in Latijns-Amerika hebben zich lang verzet tegen de bevoordeling door de EU van Afrikaanse en Caribische bananenexporteurs. Die hoefden minder invoerrechten te betalen. Afgesproken is nu dat de importbelasting voor Latijns-Amerikaanse exporteurs in ongeveer zes jaar met ruim een derde wordt verlaagd. In ruil daarvoor worden klachten ingetrokken die bij de Wereldhandelsorganisatie WTO zijn ingediend tegen de EU. Het akkoord leidt er in de Europese Unie waarschijnlijk toe dat bananen goedkoper worden. De waarde van aandelen van topbestuurders worden bevroren als hun bedrijf is betrokken bij een overnamestrijd. De Tweede Kamer heeft een voorstel van de PvdA en de SP daarover aangenomen. De partijen dienden een wijziging in bij een wetsvoorstel over vennootschapsrecht. En ze kregen steun van een kleine meerderheid. Volgens PvdA en SP is het bijna onmogelijk dat toppenbestuurders een objectieve afweging maken bij een overname als ze zelf een groot financieel belang hebben. Als de koers van de aandelen oploopt, dan komt de winst ten goede aan het bedrijf. Mochten de aandelen minder waard worden, dan kan de bestuurder dat niet verhalen op het bedrijf. Op de Schelling heeft iemand een voorwerp van het strand meegenomen dat hoogstwaarschijnlijk een bom is. Donderdag werd het roestige voorwerp gevonden. De politie kon niet met zekerheid vaststellen dat het een bom was, maar gaat daar wel van uit. De plek op het strand werd direct afgezet met linten en de politie zette een bord neer waarop werd gewaarschuwd voor explosiegevaar. Toen de explosieve opruimingsdienst gisteren op het strand kwam om de bom onschadelijk te maken, was alles verdwenen. In 2005 werd ook al een op scherp staand explosief van het strand van Terschelling meegenomen. Het weer. Vannacht gaat het opnieuw licht vriezen.